Rode klaproos. Gaat mijn hart voor je open, als rode klaproos. Bloeit mijn liefde voor jou, daarom lieve jongen. Geef me reden om te hopen, dat je eens zult zijn. land lopen paardjes hand in hand, maar ik ben zo alleen. Ik heb niemand om me heen. Als ik jou dan voorbij zie gaan, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Oh, als je toch eens wist, hoezeer dat ik jou mis, als de rode rood, Gaat mijn hart voor je open, als de rode rood, Nooit mijn liefde voor jou. Daarom, lieve jongen, geef me reden om te hopen dat je eens zult zeggen: Mijn meisje, ik zo van jou. Rozen bloeien en vergaan, maar mijn liefde blijft bestaan. Alleen jij weet het niet, dat doet me zo'n verdriet. Ik droom van jou. Jouw gedacht. Oh, maak mijn hartje blij en kom goed bij mij als rode klaproos. Gaat mijn hart voor je open als rode klaproos. Bloeit mijn liefde voor jou, daarom lieve jongen. Geef me reden om te hopen dat je eens zult What do you?